Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iedereen die geboren is in 1992 kan vanaf nu een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat meldt demissionair De Jonge op Twitter. Ook schrijft hij dat er tot nu toe 12 miljoen prikken zijn gezet in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe ruim 70 miljoen coronaprikken gezet. Van de volwassenen heeft bijna 8 op de 10 een eerste dosis gehad. Ruim de helft heeft twee prikken gekregen. Het is de bedoeling dat voor eind juli alle volwassenen de kans hebben gehad om een prik te halen. De Britse regering overweegt om de lockdown met minimaal vier weken te verlengen, melden Britse media. Het was de bedoeling dat de lockdown op 21 juni zou aflopen. Maar er zijn zorgen over het stijgend aantal besmettingen met de Delta-variant, ook wel de Indiase variant genoemd. Premier Johnson maakte maandag bekend of de lockdown inderdaad wordt uitgesteld. Jongeren die door de rechter worden veroordeeld krijgen steeds vaker een celstraf. Ook zitten ze langer vast, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Tegenwoordig moet 25% de cel in. Zes jaar geleden was het nog 13%. En doordat jongeren langer vastzitten, raken de jeugdgevangenissen overvol. Aan de Amerikaanse oostkust is een visser opgeslokt door een walvis. Michael Packard was aan het duiken naar kreeft toen hij werd gegrepen door een bultrug. Na 30 seconden spuwde hij de visser weer uit. Packard mankeert niets, maar hij kon blijven ademen dankzij zijn duikapparatuur. Dan nog het weer. Eerst wolkenvelden, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en het wordt 18 tot 23 graden.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 gedaan. philosophy you're all daarvoor heb ik tijd niet Leven in een illusie, een andere dimensie Is het maar een conversatie In een reuze Hyperventilatie, ik hyperventileer Jij zegt dat jij het ook ziet het. ZFM met een hoofdletter Z.